aan de kennismakingsdagen voor het nieuwe collegejaar. Maar in Utrecht, Groningen, Leiden Maastricht zijn mbo'ers dit jaar ook welkom. Door het hele land hebben 200 mbo'ers zich aangemeld. Gemiddeld dus zo'n 40 per studentenstad. Dat zijn er een stuk minder dan de duizenden hbo- en wo-studenten die jaarlijks meedoen. Daar zijn volgens de studentensteden wel verklaringen voor. Nog niet alle studenten zijn gewend dat ze zich kunnen aanmelden. En ook zijn de mbo'ers vaak een stuk jonger. Er zijn zes mensen overleden door een grote bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui. Iedereen op het eiland werd compleet door het vuur overvallen, ook deze bewoner. We just had the worst disaster I've ever seen. All line is burnt to crisp and it's like an apocalypse. Door de sterke wind verspreidt de brand zich razendsnel. Mensen zijn in paniek de zee ingevlucht. De kustwacht heeft twaalf mensen uit het water moeten redden. En komende nacht is het zover. Dan neemt Nederland het op tegen Spanje in de kwartfinale van het WK voetbal. Oranje heeft net de laatste training voor die wedstrijd erop zitten. Sportverslaggever Frank Wielaert was erbij. We mogen ehm, van die laatste training een kwartier kijken. Ehm, en eh, wat je dan doet is even gauw tellen. Dan weet je, er zijn drie keepers en twintig veldspelers. En eh, ik telde er maar 18. Dus dan ontbreken er twee. We wisten al dat Miel van Dongen eh, geblesseerd was geraakt aan de enkel... bij de eerste training sinds ze terug zijn in Wellington. Dus dat is dan 19. Maar toen ontbrak er nog eentje en toen moesten we even goed zoeken. En toen bleek dat Esme Brugs te zijn. Nou, geen paniek. Ze had een aangepast trainingsschema en staat gewoon op het veld bij de kwartfinale. Als je de wedstrijd wil zien, dan moet je lang wakker blijven of heel vroeg je wekker zetten. Het begint om drie uur s'nachts. nachts. Krijg je nog het weer. Het is een frisse ochtend met op sommige plekken wat mist. Verder is het in het noorden bewolkt. Later breekt overal de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.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 but it's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. klaar voor het raam los te gaan. Drink veel melk met een beetje koffie. Zie voor de deur de postman weer.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 Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee. Ga de deur uit, met persoonlijkheid voor. Want ik wacht niet als de rest. Beter wachten dan wankelen. En mij vertrouwde nest. Tegen wie in oosten, niet in lest. Schrijf mijn eigen manifest.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 Every single space will shine on, shine on. Let me be the love that comes from the I wanna be your love light. Trench town. I'm on my mission. Ooh, yeah. Where we pray that they straight away. All the nations, Everybody listen now. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space. We dance, you like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum, I got a long Johnson. And I will never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere, trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whining. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance.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 De VS gaat investeringen in de Chinese techbranche beperken. Vooral investeringen in chips en kunstmatige intelligentie voor militaire doeleinden zijn niet meer toegestaan. President Biden wil hiermee de nationale veiligheid garanderen. De Canadese gitarist, songwriter en zanger Robbie Robertson is overleden. Hij was vooral bekend als lid van The Band, een invloedrijke rockgroep uit de jaren 60 en 70. Robertson schreef nummers als The Wait en The Night They Drove Old Dixie Down. Robbie Robertson was 80 jaar. Het weer, later vandaag zon en dan wordt het 22 tot 25 graden.